Jobboot met het NOS Journaal. Presidentskandidaat Donald Trump wil, als hij gekozen wordt... nieuwe bondgenoten gaan zoeken in de strijd tegen de radicale islam. Dat zei hij tijdens een toespraak in Ohio. Trump zei dat de VS, IS en het moslimterrorisme zullen uitroeien. Hij wil de strijd voeren op drie fronten, digitaal, militair en financieel. Zo moeten terroristen worden afgesloten van het internet. Om aanslagen in de VS en infiltratie van IS-aanhangers te voorkomen... wil Trump een scherpere screening van immigranten. In Marokko is een nieuw proces begonnen tegen een groep mannen... die achter de groepsverkrachting van een 17-jarig meisje zou zitten. De groep van acht zou gedreigd hebben de video van het misbruik online te zetten. De tiener stak zich na de chantage in brand en overleed. De zaak leidde tot veel protesten, onder meer van een vrouwenrechtencollectief. Dat vindt dat slachtoffers van verkrachtingen in Marokko te weinig worden beschermd... en zelfs worden tegengewerkt door politie en justitie. De daders van de verkrachting van het 17-jarige meisje kwamen kort na hun aanhouding weer vrij. In het noorden van Jemen is opnieuw een kliniek van Artsen zonder Grenzen getroffen door een luchtaanval. Daarbij kwamen 11 mensen om het leven. Zeker 19 mensen zijn gewond geraakt. Volgens Artsen zonder Grenzen is de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië verantwoordelijk voor de luchtaanvallen in Jemen. Volgens hulporganisaties en de Wereldgezondheidsorganisatie zijn klinieken in oorlogsgebied steeds vaker bewust doelwit van geweld. Dunster Sanne Wevers heeft bij de Olympische Spelen in Rio goud veroverd op de balk. Wevers is de eerste Nederlandse turnster die een medaille op de Spelen haalt. Vorig jaar werd de 24-jarige turnster tweede bij het WK in Glasgow. Eerder vandaag pakte zwemster Sharon van Rouwendaal goud op de 10 kilometer in open water. Nederland heeft nu zes gouden medailles veroverd bij de Olympische Spelen. Het weer in het noorden wolkenveld, in het zuiden helder. Het koelt af tot zo'n 10 graden.